7 uur. Carolijn Bari met het NOS Journaal. Meer dan de helft van de kinderen tussen de 9 en 13 jaar wordt in hun schooltijd gepest. Het overgrote deel wil hier in de klas meer aandacht voor. Ze vragen om hulp om het in hun omgeving te stoppen of om zelf op te houden met pesten. Dat blijkt uit een onderzoek van het NOS Jeugdjournaal onder ruim 1000 kinderen. 56% zegt slachtoffer te zijn of te zijn geweest van pesten. Het varieerde van enkele keren per maand tot meerdere keren in de week. In 1 op de 10 gevallen gebeurt het dagelijks. Een groot deel voelt zich er onzeker en eenzaam onder. Op het circuit van Zandvoort is Supercar Sunday voortijdig stilgelegd vanwege te grote drukte. Er kwamen meer bezoekers op het auto-evenement af dan verwacht. Vanwege het mooie weer was het ook buiten het evenemententerrein druk met dagjes mensen en strandgangers. In Wit-Rusland heeft de politie opnieuw mensen opgepakt... die meedoen aan een demonstratie in de hoofdstad Minsk. Zeker tien mensen zouden vastzitten. Honderden politiemensen en militairen proberen het protest tegen president Lukashenko te dwarsbomen door pleinen af te sluiten. Een deel van de betogers was op weg naar de woning van Lukashenko. Het is de zesde zondag op rij dat de Wit-Russen in het hele land de straat op gaan. Bij een vrouwenmars in Minsk werden gisteren bijna 400 deelnemers gearresteerd. Als vergelding daarvoor hebben hackers vanmorgen de privégegevens van zo'n duizend politiemensen gelekt. In de eredivisie heeft Feyenoord in zijn tweede duel punten verspeeld. In de Kuip bleven tegen FC Twente steek op 1-1. In blessuretijd kreeg Feyenoord nog drie grote kansen... maar geen één van die mogelijkheden werd benut. In Tilburg won Willem II van Heracles Almelo met 4-0. En in Amsterdam speelde Ajax tegen RKC Waalwijk. Het werd 3-0. Eerder vandaag won FC Groningen van ADO Den Haag met 0-1. Het weer vanavond en vannacht is het helder, maar doordat er amper bewolking is... kan het flink afkoelen tot 5 graden landinwaarts.